Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Storm Kannel heeft het land via het noordoosten verlaten. Code Oranje is nu ook in Groningen opgeheven. Eerder kwamen zeer zware windstoten voor in het noordoostelijke kustgebied van 120 tot 130 km per uur. In het Gelderse Lochem is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen door een omvallende boom. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw op haar fiets zat. In Leiden werd door de harde wind een boomboot tegen een brug geblazen. En in Den Haag belandde een omgevallen boom in enkele voortuinen. In Amsterdam viel een boom op een trambaan. De brandweer vraagt om bij stormschade het algemene nummer te bellen in plaats van 112. De politie heeft een minderjarige aangehouden in verband met de bedreiging van meerdere scholen in Leeuwarden. Op sociale media gaat sinds gisteravond een bericht rond dat er op scholen geschoten zou gaan worden. Na onderzoek kwam de politie bij de verdachte uit. Die is opgepakt en wordt verhoord. Scholen in Lelystad, Almere, IJsselstein, Den Bosch en Breda kregen eerder al te maken met online bedreigingen. De politie houdt rekening met copycat gedrag waarbij mensen elkaar nadoen. In Israël is Shalom Nagar overleden. Hij voerde in 1962 de executie van nazi-kopstuk Adolf Eichmann uit. Dat bleef tientallen jaren geheim uit angst voor represailles van Eichmann-aanhangers. In 1992 werd zijn naam alsnog openbaar na onderzoek door een Israëlisch radiostation. In 2011 werd een documentaire gemaakt over Nagar. In The Hangman vertelde de, oud-gevangenisbewaker dat hij was aangewezen om de executie uit te voeren... en jaren slecht sliep na het ophangen van Eichmann. Shalom Nagar was 86 jaar. PSV heeft thuis in de Champions League gewonnen van Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren kwamen verrassend terug van een 2-0 achterstand. Ze stonden het grootste deel van de wedstrijd tegen de Oekraïnse club achter... maar dankzij een late gelijkmaker van Tilman en een goal in de laatste minuut... van Ricardo Peppi heeft PSV gewonnen met 3-2. Het weer, de wind neemt af en in het noorden en oosten valt nog wat regen. Het is een graad of 7. In de loop van de ochtend bewolkt, later dan een stuk droger en ook af en toe zonnig bij 10 graden.